4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De twee grote FNV-bonden Avacabo en Bondgenoten willen dat een informateur of een verkenner de problemen binnen de vakcentrale gaat onderzoeken. Pas daarna zou een commissie van goede diensten de vertrouwenscrisis kunnen oplossen. De besturen van Bondgenoten en Avacabo zien niets in een commissie die onder FNV-voorzitter Jongerius wordt ingesteld. Het huidige bestuur is volgens de bonden onderdeel van het probleem. Als mogelijk informateur worden genoemd oud-GroenLinks-leider Rozenmuller... oud-FNV-voorzitter Vreeman en PvdA-Eerste Kamerlid Noten. Dominique Strauss-Kaan heeft een New Yorkse rechter gevraagd... om de civiele zaak over verkrachting tegen hem niet in behandeling te nemen. Hij zegt dat hij als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds onschendbaar was. De zaak is aangespannen door het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting... De strafzaak tegen de oud-IMF-topman werd eerder ingetrokken... omdat de Amerikaanse justitie twijfelde aan de geloofwaardigheid van de vrouw. Maar ze is een civiele zaak begonnen, onder meer om schadevergoeding te eisen. Strauss-Kaan wordt donderdag door de politie in Parijs... geconfronteerd met een Franse schrijfster... die hem ook beschuldigt van poging tot verkrachting. De nazi Walter Rauf heeft na de oorlog in Zuid-Amerika als spion gewerkt voor West-Duitsland... Dat blijkt uit documenten die zijn gevonden in het archief van de Duitse inlichtingendienst BND. Rauf was een belangrijke natie. Hij was betrokken bij de bouw van een mobiele gaskamer. Uit de stukken blijkt dat hij na de oorlog in Zuid-Amerika zat... waar hij voor West-Duitsland informatie verzamelde over Fidel Castro. Hij ging daarmee door tot 1963... toen West-Duitsland al een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. In datzelfde jaar stuurde de inlichtingendienst hem zelfs geld voor een advocaat omdat Chili hem dreigde uit te wijzen naar Duitsland. Walter Rauf stierf in 1984 in Chili. Het weer bewolkt en soms wat regen, minimaal rond een graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Welkom in het derde uur van De Nacht op 1. Zometeen ga ik muziek draaien van de Radio 1 Week CD. Dus deze week de CD van De Dijk. De nieuwe CD heet Scherp de Zeis. Maar eerst Albert Hammond. Dit is Down by the River. us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, Come in, the water's fine down by the river. across the stranger's side, down by the river. silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died, down and he shook his head.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 Oh, feeling blind. But realize all I was searching for was me. friend of mine the other day, and he told me that my eyes were gleaming. I said I'd been away, and he knew, oh, he knew the depths I was meaning, and it felt so good to see his face, all the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of his smile when he said I'm. like wildflowers. blijft de aanwas van de, de nieuwe artiesten groot. En ik hoop dat we nog veel van deze 23-jarige singer-songwriter Ben Hubbard gaan horen. Hij komt uit Engeland. Je hoorde Keep Your Head Up. Het komt af van zijn album Every Kingdom. Het bestaat voornamelijk uit volkmuziek en komt begin oktober uit. En waar nieuwe artiesten komen, gaan anderen. Zoals R.A.M. E dat na 31 jaar stopt. De band zal een best-of album uitbrengen... waar Shiny Happy People niet op mag ontbreken. us back. Jennifer Knapp en Better Off in de nacht op 1. Afgelopen weekend ging op het Nederlands Filmfestival de documentaire Hou me vast in première. Het is een verhaal achter het internationale album Hold on Tight... dat feestelijk gevierd zou worden in Paradiso met Solomon Burke. En dat liep anders door het plotseling overlijden van de soulzanger. Op 31 oktober dan wordt de documentaire uitgezonden bij de NTR. En tegelijkertijd met de documentaire over de groep... kwam ook het nieuwe album Scherp de Zijs uit. En dat album is deze week de Radio 1 Week CD. En van dat album is dit Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen met zijn kruipend je grote gemis dat wie je zo lief had er nu niet meer is. Kan ik iets voor je doen met een blik, met een woord dat doet denken aan toe, dat je even weer voort. Is er iets wat je wil? je stilte verstoort in het kaal en het kil, wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt? up will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you. Andy Newman en Lil Lovett. You've Got a Friend in Me uit 1996 en daarvoor de Radio 1 Week CD van De Dijk. Kan ik iets voor je doen? En wil je deze CD winnen van eh, De Dijk Scherp de Zeis? Dan eh, kan je kijken op de website radio1.nl en dan kan je een exemplaar daarvan winnen. Dan De Nachtgedachte, een songtekst vertaald naar het Nederlands. Harry werd wakker en geheel in het zwart gekleed ging hij naar het station. Hij kwam nooit meer terug. Ze vonden zijn kleren, verspreid door de hele straat. En hij zal niet meer op zijn werk verschijnen, morgenochtend. In een New, York, New Yorkse minuut kan alles veranderen. In een New Yorkse minuut worden dingen plotseling heel erg vreemd. Dit is Don Henley, een New York Minute. just was begin dit jaar eh, eh, in, Nederland op bezoek. In Gouden om precies te zijn in september. Olita Adams, Jordan The Rhythm of Life. En daarvoor vanaf eh, LP. Misschien heb je het gehoord in het begin. De kleine kraakjes voor de fijnproever. New York Minute van Don Henley was de nachtgedachte voor deze nacht. En nu door naar Thank You For Being A Friend. 1978, dit is Andrew Gold. Thank you. Cadillac. Thank you for being a de muzikale speeltuin van de vierkoppige band... de Intergalactic Lovers eh, oefenen in het Belgische Aalst. En eh, het album waar dit liedje vanaf komt heet Greetings and Salutations. En het nummer was Fade Away. Daarvoor zat ook nog Andrew Gold met Thank You for Being a Friend. als metafoor in het volgende nummer gebruikt Bruce Springsteen... een kermis slash attractie. Samen met je geliefde zit je in een klein bootje... Ja, en vaart eigenlijk door een donkere wereld heen waar je geen hand voor ogen ziet je moet het samen maar zien te redden. Dit is de Tunnel of Love, Bruce Springsteen. cuddle up not enjoy the basil meat. But everything is really nice. telephone is one godsend invention. He can tune in every nation, still can be passing on attention. Nighttime, daytime. I got a. I'm feeling Zo tegen het einde van de nacht een plaats van Nina Hagen. Sometimes I ring up heaven. Nina Hagen die heeft een nieuwe fanclub, want ze heeft zich eh, laten dopen in 2009... bij een evangelische gemeenschap en die heeft haar toen eh, in de armen gesloten. Ze treedt tegenwoordig op in volle kerken en verkondigt haar blijde boodschap. En ze is dus bezig ook met een eh, tour en Het heeft alles te maken met haar album Personal Jesus... waar ook dit nummer dus vanaf kwam, Sometimes I ring up heaven. Daarvoor zat ook nog Bruce Springsteen met The Tunnel of Love.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 kwam ik het album tegen van Naomi Shelton en The Gospel Queens. Het is een, eh, een zangeres met een heel gezelschap om haar heen die ik onlangs heb gezien. En ik heb het album gekocht en dit is What Have You Done. Zometeen het nieuws met Martijn van Beek. What have you done, my brother? and you wonder on Monday. Listen, y'all, at the end, oh, nowhere to run. Oh, you surely gonna pay. But what you done, you better ask yourself, what have you done, my brother? together, mm-hmm. uh-huh. But you see, a wicked tongue, oh Lord, can't twist forever, no, no. you done. You better ask yourself, what have you done? to the brothers to the